Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeing heeft de problemen met de 737 MAX niet goed aangepakt... erkent de topman van de vliegtuigbouwer. Ook de communicatie had volgens hem beter gemoeten. Het waarschuwingssysteem in de cockpit van de 737 MAX deed het niet goed... waardoor twee toestellen neerstortten in Indonesië en Ethiopië. Volgens de Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart heeft Boeing de problemen zeker een jaar stilgehouden. Het bedrijf belooft voortaan open te zijn. ABN AMRO moet weer op zoek naar een nieuwe CEO. De huidige topman, Kees van Dijkhuizen, vertrekt volgend jaar. Hij is nu 63 jaar en wil geen nieuwe termijn. Van Dijkhuizen volgde in 2017 Gerrit Zalm op als topman van ABN AMRO. Hij was daarvoor financieel directeur. Het is aan de Raad van Commissarissen om een nieuwe CEO te vinden. Die zal zowel binnen als buiten de bank worden gezocht. Namibië gaat duizend wilde dieren verkopen. Daarmee moet worden voorkomen dat de dieren massaal doodgaan in de natuurparken. Door de droogte is er veel te weinig eten en drinken. Het plan is om een openbare veiling te houden. Daar worden dan olifanten en giraffen verkocht... maar ook springbokken, impala's en antilopen. Buurland Zuid-Afrika verkoopt wel vaker dieren uit natuurreservaten. Namibië volgt nu dat voorbeeld. Met de opbrengst kunnen de overgebleven dieren beter worden beschermd. In Hoek van Holland zijn gisteren 18 migranten uit een kleine vrachtwagen gehaald. Ze zaten verstopt in een kleine bloedhete ruimte tussen autobanden. De 18 migranten kwamen uit India. Onder hen waren vijf kinderen. Ze wilden vanuit Hoek van Holland, Holland naar Engeland. De politie en de marechaussee hebben hen meegenomen naar het politiebureau.